Dank u wel, Wij waren moe, jullie waren te gek. Dank u wel. We hebben er nog één staan in onze Poesie-album. Het is een verhaal over een oude man en een jong meisje. was dat ook niet belangrijk. Want sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd, sinds een dag of twee aangenaam verdoofd, was haast vergeten het goed om verliefd te zijn. Ja, vergeten. See, see somebody. See, see somebody. zegt, ik vol zoete koek en mis heel publiek. Zo kan al dagen zoek, het kan me niet schelen zolang ze maar met me blij en terug Weer is verdwenen. Ze is van mij. See, see, somebody. See, see, somebody. See, see, somebody. Ooh, see, see, somebody. See, see, somebody. Ah, see, see, somebody. 20 oktober jongstleden leef in de grote zaal van de Bonkelaar. Doe maar voor ruim 1200 fans. U heeft de afgelopen anderhalf uur kunnen luisteren naar de concert wat gegeven werd in de grote zaal.